10 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Heineken zet in Afrikaanse landen duizenden promotiemeisjes in... en vele worden lastig gevallen onder werktijd... meldt een journalist van NRC die er een boek over heeft geschreven. Daarin staat dat leidinggevenden van de bierbrouwer in Afrika van de meisjes verwachten dat ze met hen naar bed gaan. Heineken geeft toe dat misstanden voorkomen in Afrikaanse landen en gaat strengere regels invoeren. Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers is vandaag op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen tijdens de 16e editie van de Landelijke Opschoondag. Dat is 17% meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie doen steeds meer jongeren mee. Verspreid over het land waren zo'n 2500 opruimacties. Ook sommige BN'ers staken de handen uit de mouwen. Zo raapte rapper Jesser in Almere samen met kinderen blikjes en peuken. De winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival is overleden. Het is Lis Asia. Ze won in 1956 namens Zwitserland met het Franstalige refrain. Aan de eerste editie van het Eurovisie Songfestival deden zeven landen mee. Na het winnen van het Songfestival heeft ze geen grote successen meer gehad. In 2011 waagde de inmiddels hoogbejaarde zangeres nog een poging... om Zwitserland op het Liedjesfestival in 2012 te vertegenwoordigen. Maar ze kwam niet door de nationale finale. ASEA was 94 jaar. En de zomertijd begint vannacht weer. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit en daardoor blijft het s'avonds langer licht. De zomertijd is ooit bedacht om energie te besparen, maar niet iedereen is er blij mee. Veel mensen vinden het onhandig en slapen er een tijdje slechter door. In het Europarlement werd kort geleden gestemd over de zomertijd. De uitkomst was dat die voorlopig blijft, maar dat er wel een onderzoek komt naar de voor- en nadelen.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 What a beautiful waste of time you were. pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. if you turn up the heat, I the burn. So go turn up your hosted by DJ Malzo.